7 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensen die uit risicogebieden waar het coronavirus heerst naar Nederland komen... moeten een gezondheidsverklaring hebben. Vanaf 17 april mogen alleen passagiers met zo'n verklaring Nederland in... zei minister van Nieuwenhuizen. Vanmiddag gilden de ministers opnieuw crisisberaad. Verder krijgt iedereen die uit een risicogebied aankomt op Schiphol... het dringend advies om twee weken in thuisquarantaine te gaan. Het dringende advies gold al voor passagiers uit de VS, Spanje, Italië en Oostenrijk. De landen van de eurogroep zijn dicht bij een compromis over steun aan landen die zwaar zijn getroffen door de coronacrisis. Volgens de Duitse minister van Financiën zijn de landen door de onderbreking van een dag meer bereid om tot een gemeenschappelijke oplossing te komen. Ook minister Hoekstra zei dat hij met enig optimisme aan de videovergadering begint. Italië wil graag eurobonds, gemeenschappelijke leningen waar alle landen aan meebetalen. Onder andere Nederland en Oostenrijk zijn daarop tegen. Defensie stuurt maandag het marineschip Karel Doorman naar het Caribisch gebied. De bemanning gaat drie maanden helpen op Sint Maarten, Curaçao en Aruba... bij het verlenen van medische zorg. De ziekenhuizen op de eilanden hebben de handen vol aan coronapatiënten... en komen aan andere spoedeisende zorg niet toe. De bisschoppen in Nederland roepen op om zondagmiddag van 12 uur tot kwart over 12 de kerkklokken te luiden. De bisschoppen willen zo'n Pasen toch samen beleven, nu het feest niet in de kerk kan worden gevierd. Ook andere kerkgenootschappen zijn uitgenodigd om mee te doen. het Koninklijk Concertgebouworkest nodigt iedereen uit om op Koningsdag samen het Wilhelmus te zingen. Dat zingen begint op 27 april om 10 uur s ochtends. Deelnemers wordt gevraagd vanuit het raam, vanaf een balkon of in de tuin mee te doen. Het weer vanavond en vannacht helder met wat sluierwolken en weinig wind. Minima tussen 1 en 7 graden.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 Weight of it I can't hold. Pushing me to swim against the open tide, open tide. now you make it hard for me to find a way out of this storm. Follows me above my head and on. Break the chain and learn to let go.